Bij de begrafenis zijn ook familieleden van George Floyd... die ook omkwam door politiegeweld. De vicepresident van de VS, Kamala Harris, was er ook. En zij deed een oproep de George Floyd-wet aan te nemen. And as Vice President of the United States, we demand that Congress pass the George Floyd Justice and Policing Act. Joe Biden will sign it. And we should not delay and we will not be denied. It is non-negotiable. De wet moet wangedrag van de politie, buitensporig geweld en racisme bij de politie bestrijden. Het programma Spoorloos heeft opnieuw een foute match gevonden bij een oud deelnemer. Eind vorig jaar werd duidelijk dat er in het programma drie mensen aan verkeerde familieleden in Colombia werden gekoppeld. Een tussenpersoon regelde dat daar, maar dat ging dus bij vier mensen nu al niet goed wordt nog onderzoek gedaan en de resultaten komen dit voorjaar naar buiten. Misschien is het binnenkort klaar met gescroll op TikTok, snaps in de klas... en misschien wel zelfs met de Kahoot-quizjes. De onderwijsminister gaat met leraren, scholieren en onderwijsbonden praten... en neemt dan een beslissing over het telefoonverbod in de klas. Sommige partijen in de Tweede Kamer zijn al langer tegen smartphones in de klas. PVV en het CDA zeggen dat dat lastig is om niet afgeleid te worden door telefoons. En misschien heb je er wel eens van gehoord, contacthonden. Die gaan samen met hun baas naar bijvoorbeeld verzorgingshuizen... om daar de mensen even te laten lachen. Zo is daar in Brabant nu Labradoodle Grietje... die samen met baas Lieke naar dementerende mensen gaat in Schaik. Ik heb altijd een hond gehad, maar nou niet meer. Maar u wordt er wel een beetje vrolijk van, geloof ik, hè? Ja, ja nee, ik ben gek genoeg. <laughs> ze vergeten even de zorgen om hen heen en ze voelen zich weer fijn. En eh, het hoeft niet meer over de dingen te gaan die ze niet meer kunnen of niet meer willen.